Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer, minister Schippers, hen volledig heeft geïnformeerd over het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028. PvdA, SP en PVV willen zo snel mogelijk opheldering. RTL Nieuws meldde dat de hoogste ambtenaar van Schippers akkoord ging met het verzwijgen van de mogelijke kosten van het organiseren van de Spelen. Maar volgens minister Schippers is het onmogelijk om zo lang van tevoren al een bedrag vast te stellen. Zangeres Whitney Houston is overleden door een combinatie van verdrinking, hartproblemen en cocaïnegebruik. Dat blijkt uit een rapport over haar lijkschouwing dat de politie van Los Angeles heeft vrijgegeven. In haar bloed zaten ook sporen van marihuana en enkele medicijnen, maar die hebben volgens het rapport niet geleid tot haar dood. De 48-jarige zangeres werd vorige maand doodgevonden in haar hotelkamer in Beverly Hills. Ze zou een dag later optreden bij de uitreiking van de Grammy Awards. Boekhandel Selectis heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf zegt dat er ondanks relatief goede resultaten in de boekenweek niet voldoende geld in kas zit om de winkelhuur en salarissen te kunnen betalen. Daarom is besloten surseance van betaling aan te vragen. Er waren gesprekken gaande met een mogelijke investeerder, maar die zijn op niets uitgelopen. In totaal heeft Selectis 15 vestigingen. Heracles heeft zich ten koste van AZ geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Na 90 minuten was de stand 2-2, waardoor een verlenging noodzakelijk werd. Bruns zette de ploeg uit Almelo in de 110e minuut op voorsprong. In de allerlaatste minuut werd het nog 4-2 door Gourier. Heracles speelt de finale om de KNVB-beker op 8 april in Rotterdam tegen PSV. Het is voor het eerst dat Heracles die finale bereikt.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 through the dictionary, trying to find words to describe you. baby. That's yeah. we were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, and wondered why They could fly away so high In the morning I would wake And my heart just couldn't wait To play in your bed It's you I put my best dress on, boy, I was so right.